4 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. De gemeente van het veld van Amstelveen is met de dood bedreigd... naar aanleiding van de komst van vluchtelingen naar de gemeente. Ze heeft de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte gebracht... van de persoonlijke dreigbrief die ze vorige week ontving. De afzender is anoniem. Van het veld heeft aangifte gedaan van de bedreiging. Volgens haar neemt het Openbaar Ministerie de zaak hoog op. Amstelveen vangt vanaf eind april 400 vluchtelingen op... in een leegstaand kantoorpand. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn drie mensen omgekomen door overstromingen na zware regenval. Meer dan duizend mensen zijn voor het water gevlucht. Ze worden met bootjes en vrachtwagens geëvacueerd. Het regent al dagen onafgebroken in delen van Louisiana. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen. Militairen worden ingezet om mensen te helpen. Er valt ook veel regen in delen van Oklahoma, Texas, Arkansas, Tennessee en Mississippi. De Europese Unie wil vanaf nu minstens 6000 vluchtelingen per maand uit Griekenland naar andere Europese landen brengen. Dat zei de Eurocommissaris voor Immigratie na afloop van een vergadering met de EU-landen in Brussel. Tot nu toe zijn maar 600 vluchtelingen naar andere lidstaten gebracht. Zo'n 35.000 mensen, vooral Syriërs en Irakezen, verblijven onder slechte omstandigheden aan de Grieks-Macedonische grens. Ze kunnen niet weg doordat steeds meer Balkanlanden en Oostenrijk hun grenzen hebben gesloten. In Duiven in Gelderland heeft een grote brand gewoed in een gebouw van een transportbedrijf. Het gebouw is deels ingestort en kan als verloren worden beschouwd. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Toen de brand uitbrak was niemand meer in het pand aanwezig. Een deel van het wagenpark stond binnen, die vrachtwagens zijn uitgebrand. Het weer vannacht is het overal droog.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 I need a little room. wrong. I've had a little time, and I still love you. I've had a little. time and you ya? ya? Well, you had yours. Do you think Do ya? Do ya? The freedom that you wanted back is yours for good.